Enkele uren na de aanslag werd de 37-jarige Gugman T. opgepakt. Hij wordt nu verdacht van viervoudige moord of doodslag... met een terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch oogmerk. De staat gaat via een aanbesteding weer op zoek naar een huisbankier. ING is sinds 2016 verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van het Rijk. Doorgaans volgt er na vier jaar één of twee keer een verlenging, maar nu dus niet. Dat heeft te maken met de witwasaffaire en de megaboete die ING vorig jaar kreeg opgelegd. Op 1 mei volgend jaar gaat de nieuwe huisbank aan de slag. De rechtbank heeft vier mannen veroordeeld voor het financieren van terrorisme. De zwaarste straffen waren voor twee Utrechtse broers... die duizenden euro's stuurden naar een derde broer in Syrië of Irak. Ze kregen ruim drie maanden cel en een taakstraf van 240 uur. Er is haast geboden bij de hervorming van het pensioenstelsel... zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Hij noemt de eisen van de vakbonden begrijpelijk, maar ook onbetaalbaar. De bonden willen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren... en dat mensen er niet op achteruit gaan. Knot zegt dat een akkoord tussen het kabinet, de bonden en de werkgevers... in het belang is van alle generaties. In bijna alle provincies worden vandaag de statenleden geïnstalleerd... die vorige week woensdag zijn gekozen. Alleen in Flevoland gebeurt dat niet. Daar heeft het CDA om een hertelling gevraagd. De partij komt tien stemmen tekort voor een vierde zetel. De statenleden kiezen op 27 mei de Eerste Kamer. Het weer vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Lokaal daalt de temperatuur naar een graad of drie... met daarbij ook kans op mist. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon met maximaal rond 15 graden. Zaterdag iets warmer, maar dan is er kans op een bui. Zondag is er weer meer zon en dan is het wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. In regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Utrecht een half uur oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Afrit Haardem-Zuid... een kwartier vertraging door een auto met pech... Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-Geuzenveld en Amsterdam-Oud-Zuid.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 presenteert het Zandvoort Museum een nieuwe tentoonstelling. Deze keer met de, met de werken van Ada Breedveld en Lisbeth Milor. Genaamd Frisse Wind. Op vrijdagmiddag, 29 maart, om 4 uur... wordt de tentoonstelling officieel geopend... door wethouder en van cultuur Alan Verheij. ADA experimenteert met kleuren, materialen en verschillende thema's. Een tijdschrift waarin de betekenis van het woord surrealisme wordt uitgelegd... geeft haar werk een richting tot zogenaamd vrije wereld. De plaats van het soms krampachtige realistische kon... worden ingenomen door fantasierijke, kleurrijke en vooral vrolijke combinaties. Samen met beeldende kunstenares Lisbeth Milord... richt zij de ruimtes in voor het Zandvoort Museum met het thema Frisse Wind. De kosten zijn uh, eh, 4 euro. Ja, en de suite zegt... de Sweet Teens. The Sixteens. 68, in 68, Julie was Johnny's date. make the big time, maybe they can put it all together in a show that lasts forever. You know it ain't easy. You just gotta be strong. If you're one of the 16s, 16. Het was de suite met 16's, dat was duidelijk hè. 31 maart van eh, kwart voor 11 tot 4 uur. De meest afwisselende hardloopparcours van Nederland... vind je bij de Runners World Zandvoort Circuit Run. Tijdens de 12e editie, op zondag 31 maart... is er geen enkele kilometer hetzelfde. Voor de 21,1 kilometer is een aantrekkelijke, uiterst afwisselend... en uitdagend parcours samengesteld over het circuit, het strand... het duingebied en het centrum van Zandvoort... De 12 kilometer is in te delen in drie stukken van 4 kilometer. Het circuit van Zandvoort, het strand en de boulevard en het centrum van Zandvoort. Ook als je voor een parcours van 5 kilometer gaat... heb je een kans om over de asfalt van het circuitpark Zandvoort te rennen. Hoewel beroemd door de autoraces, is door de asfaltheuvel ook een unieke hardloopuitdaging. Ren je de 21,1 kilometer of de 12, dan kom je ook mul of misschien juist wel hard zand tegen. Inschrijven kan via www.zandvoortcircuitrun.nl. Ja, en je kunt het ook weer vinden op eh, website www.zandvoortcircuitrun.nl. En ik ga door met Adele. Send me This was Golden Oldie, ook uit 1970, wat ik al gezegd had. Try a Little Love, van Oscar Harris en de Twinkle Stars. Oscar Harris is een Surinaams-Nederlandse zanger. In de jaren 70 was hij vermoedelijk de bekendste Surinaamse artiest in Nederland. Toen Harris in 1963 naar Nederland kwam om te studeren... voor architect en dominee, vervulde hij ook zijn dienstplicht. Twee jaar later vervulde hij zijn zangcarrière bij de Twinkle Stars... en vanuit Amsterdam opereerde de Surinaamse band. Na wat pieken en dalen en tijdens koppelingen aan zangeressen... kwam aan het einde van de jaren 70 zijn solo-carrière goed van de grond. Hij scoorde in de tijd diverse hits met een mix van vrolijke, Caribische getinte meezingers... en zwoele soul ballads. Zijn grote hit uit die tijd was Song for the Children... die hem internationale bekendheid opleverde. Enkele pogingen om Nederland te mogen vertegenwoordigen... op de Eurovisie Songfestival mislukte echter. Halverwege de jaren 80 werd het rustig rond Herders. Hij trad nog wel op in discotheken en voor de radio... soms ook onder begeleiding van het Metropoolorkest. In 2007 was de stem van Harris nog te horen... in de Nederlandse versie van het Amerikaanse film De Beestenboel. Wij gaan luisteren met A Try A Little Love van Oscar Harris. I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen, try a little love is what Mama used to say. Son, try a little the same. you to sing along. Ieder medicijn dat men bij de apotheek haalt, heeft een bijsluiter. Daarin staat informatie over het medicijn, het gebruik... eventuele bijwerkingen en de dosering. Vaak zijn de hele kleine lettertjes die soms nauwelijks te lezen zijn. De Zandvoortse apotheek biedt nu ook de mogelijkheid... om al die informatie via een duidelijk filmpje gratis aan te bieden op de website. Het filmpje wordt kijksluiter genoemd. Dat is een hele goeie. Zeker voor mensen die heel slecht kunnen zien of die het niet begrijpen. Ik ga door met Carol Emerald, Tell Me How Long. shy. A little work, and I think that I could easily change his mind. De voorjaarsklassieker De Omloop van Zandvoort start vanuit de spectaculaire Pitstraat op het circuit Zandvoort. Je fietst een grote ronde van 4,2 kilometer over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. Je rondetijd op het circuit wordt namelijk officieel geklokt. Hierna neem je wat gas terug en volg je een afwisselende ronde... route over het duingebied en langs bloembollenvelden richting Noordwijk. Langs de route zijn er verzorgingsposten... De sfeervolle finish is in het centrum van Zandvoort... waar je op een terrasje nog even lekker kunt nagenieten van je wielerprestatie. Enkele uren na de start van het omloop van Zandvoort... zullen bovendien 14.000 lopers van start gaan over de hardloopevenement de Runner World Zandvoort.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 En de middagtemperaturen lagen rond de 13 graden en de wind was zwak en variabel. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen en later kan lokale mist ontstaan. De minimaal lopen uiteen van 1 graad landinwaarts tot 5 graden op de Wadden. De wind is zwak en variabel. In de loop van de nacht wordt de wind zuidelijk. Vrijdagnacht lost de mist op en is er veel zon. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. De temperatuur, de temperatuur eh, loopt op naar 13 graden in het noorden... tot mogelijk 18 graden in het zuidoosten. In het noorden staat een matige zuidwestenwind. Elders blijft de wind zwak en komt uit richting tussen zuid en zuidoost. En ik ga door met Justin Timberlake... Nothing Not a Bad Thing. Toneelvereniging Vondel speelt in de Krocht... morgenavond 29 maart om 8 uur. Per ongeluk smijt de ijzige Isabella haar verlovingsring... over de balustrade van het perron. Een ontroerend en komisch verhaal ontspint zich... als haar verloofde hem gaat zoeken op het terrein onder het perron... waar sympathieke en minder sympathieke clochards wonen. De regie is in handen van Nel Laschuit. De kosten zijn 13,50 en de locatie is zoals ik verteld had... Theater de Krocht, Grote Krocht, 41. you close your eyes, does it? you close your eyes. Ja, dat was de groep Bastille met Popeo. een very vreselijke mooi liedje. Ja, die moeten wij ook wel gaan instuderen in uh, de Singers. Ben benieuwd. Ik ga weer door met ietsje rustiger. Wooden Heart van Elvis Presley. you see I love you? Please don't break my heart in hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was all store. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Moose den, moose den, zum Städtelein Haus, Städtelein Haus, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn, muss till denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Zij mir goed, zij mir goed, zij mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have regio. Ja, zoals het is tijd voor de programma van Circus Zandvoort tot 3 april. Corgi, zaterdag, zondag en woensdag om half twee in T6 jaar. De brugklas, zaterdag, zondag en woensdag om half vier. En dat is alle leeftijden. En dan hebben we ook nog Book. En dat is donderdag om half twee. En donderdag, vrijdag en zaterdag om acht uur. in Intree 12 jaar. En dan hebben we Mary Queen of Scots Zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En dat is 16 jaar. En dan hebben we Cinema Nostalgie. Stan en Olly. Dinsdag om half 2, 12 jaar. En filmclub Simon van Kolm, Colette. Kaira Knightley, Knightley, jij wat een mooie naam. Kaira Knightley als schrijfster. En dat is om half acht en ingang 12 jaar. En verwacht wordt Wonderpark. En dat is in april. Ja, en we staan allemaal wel een beetje onder druk. En daarom zingt Queen Under Pressure. entrance or we staan allemaal een beetje onder druk. Zo werkt dat. Digitaal Spreekuur. En het is op 2 april, elke eerste dinsdag van de maand... kunt u geholpen worden met alle vragen die u tegenkomt... bij het gebruik van pc, laptop, tablet, iPhone, iPad en de smartphone. Elke spreekuur is om half elf... en een korte presentatie rond een specifiek thema. 2 april is dat routeplanners. Deelname is gratis... En het is dinsdag 2 april van 10 tot 12.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 en zal vanaf het moment bij diverse horecagelegenheden in Zandvoort verkocht worden. Afgelopen maandag was het zover. Nadat de cocktailshakers van Bols de drie cocktails de afgelopen weken hadden gefine-tuned... konden de Zandvoortse horecaondernemers bij Mango Beach Bar... nu hun eigen favoriete cocktail kiezen. Een professionele bols bartender gaf uitleg en maakte de cocktails. Uiteindelijk kon iedereen op zijn favoriete cocktail stemmen. Directeur Lana Lemmers van Zandvoort Marketing maakte de uitslag bekend. Allereerst meldden ze dat Oh wellicht niet direct een echte zomerse cocktail was... maar dat er tijdens Zandvoort Goes Wild in oktober zeker iets mee gedaan zal worden. Vervolgens ging de strijd tussen de andere twee cocktails. Na het tellen van de stemmen werd The Surf van Lunzoom Rubble tot winnaar uitgeroepen. De cocktail bestaat uit Damrak Gin, Bols Parfait Amour, Bols Blue, citroensap, cit suikersiroop, tonic en een schijfje citroen. Mooi detail, hè? De, cocktail is blauw met geel. Met recht een zomers zandvoors cocktail dus. Rabbel, gefeliciteerd. Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel Eh, eh, onze volgende eh, mede-presentator is aanwezig. Dus u kan lekker blijven luisteren naar Zandvoort. jong Zandvoort gaat straks gewoon weer verder. Het is niet nooit echt weekend, maar Earth and Fire zingen er wel over. mijn twee uur muziekboulevard zit erop voor deze week. Volgende week ben ik er een weekje niet.